Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Eén op de zes scholen gaat leerlingen een gratis maaltijd geven. Ze willen hiermee voorkomen dat die leerlingen met een rammelende maag in de klas zitten. In twee maanden tijd hebben dik 1300 scholen zich aangemeld, zegt het Rode Kruis. Zij helpen bij het organiseren. Er zijn in totaal zo'n 8000 scholen in Nederland en 1302 scholen die hebben zich dus al aangemeld. Nou, dat betekent dat er dus ehm, scholen zijn die hebben gekozen voor een maaltijd of school, op school, maar ook voor dus die keuze van de boodschappenkaart. Daarmee kunnen leerlingen thuis ontbijt of lunch maken. Een onrustige nacht voor bewoners in Rotterdam. Vannacht brak er brand uit in een flat en voor de zekerheid moest de buren ook hun huis uit. Nadat de brandweer het vuur onder controle had... mochten de bewoners weer terug naar hun bedje. Er is niemand gewond geraakt. En verbaasde gezichten in het Zuid-Hollandse Maasluis. Mensen stonden gisteren te wachten op de veerpont... toen ze hoorden dat het hem niet ging worden. Het veerbedrijf was kopie onder gegaan... en dus werd er per direct niet meer gevaren. Voor gestrande reizigers werden bussen ingezet... en ook sprong de lokale roeivereniging bij... om mensen naar de overkant te brengen. De zoektocht naar het Britse meisje Madeleine McCann bij een stuwmeer in Portugal is gestopt. Het terrein werd de afgelopen dagen volledig uitgekampt Volgens lokale media zijn er stukken stof gevonden. Die worden nu verder onderzocht. Correspondent Edwin Winkels weet waarom ze juist bij dit meer zochten. Dat is op ongeveer 50 kilometer van Praia da Luz. En daar zit het resort waar eh, Maggie 16 eh, jaar geleden plotseling verdween en, en nooit, is, eh, nooit is teruggevonden. Ook was het de plek waar de hoofdverdachte vaak met zijn camper kwam. Hij is een man uit Duitsland. Maddie McKen verdween in 2007 tijdens een vakantie met haar ouders in de Algarve. En het weer nog, vanochtend fris. Daarna een prima lentedag met veel zon en 15 tot 20 graden. Morgen en overmorgen meer van hetzelfde. Het wordt dan zelfs nog een paar graadjes warmer.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 Komende zomer krijgen ongeveer 10 Oekraïense piloten een F-16-training. Later volgen er meer. Nederland is samen met Denemarken verantwoordelijk voor de F-16-trainingen. Darter Michael van Gerwen heeft in Londen opnieuw de Premier League gewonnen. In de finale rekende hij af met Gerwin Price.